Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het dak van de Sint-Bonifatiuskerk in het centrum van Leeuwarden is een lichaam gevonden. Het is niet duidelijk hoe de onbekende man of vrouw om het leven is gekomen... en hoe het lichaam op het dak is beland. Rond de kerk staan op dit moment stijgers. Meerdere eenheden zijn rond de kerk in Leeuwarden aanwezig voor onderzoek. Oekraïne heeft sinds begin deze maand zo'n 2000 kilometer van zijn grondgebied terugveroverd op het Russische leger. Dat zei de Oekraïense president Zelensky in een videoboodschap. Gisteren boekten de Oekraïense strijdkrachten een snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. De strategisch belangrijke plaatsen Kupjansk en Izhum zijn op de Russen heroverd. Zelensky noemt het verstandig dat de Russen zich terugtrekken. Er is geen plaats voor bezetters in Oekraïne, zegt hij. Volgens Rusland gaat het om een tactische terugtrekking. Turkije beschuldigt de Griekse kustwacht ervan schoten te hebben gelost op een vrachtschip in de Egeïsche Zee. Volgens Turkije voer het schip in internationale wateren en zou Griekenland het internationale recht hebben geschonden. Griekenland heeft nog niet officieel gereageerd... maar persbureau Bloomberg meldt op basis van de Griekse kustwacht... dat het schip zonder signaal langs Griekenland voer... en dat er alleen waarschuwingsschoten in de lucht zouden zijn gelost. Papua Nieuw-Guinea is getroffen door een zware aardbeving. De Europese seismologische dienst schat de kracht op 7,6. Er was ook een tsunami-waarschuwing, maar die werd al vrij snel ingetrokken. Over eventuele slachtoffers is niets bekend. Tennister Iga Swiatek heeft de US Open gewonnen. De 21-jarige Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de Tunesische Ons Jabeur in de finale in New York in twee sets. Voor Swiatek is het haar derde Grand Slam titel. Ze won ook al twee keer Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst plaatselijk dichte mist, daarna zon, vanmiddag ook wat wolken en lokaal een bui bij een graad of 22.